De regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen zaterdag... maar ook oppositiepartijen accepteren de uitslag niet. Volgens de OVSE werden kiezers onder druk gezet... was er sprake van intimidatie en omkoping. Op meerdere plekken in Georgië waren er vechtpartijen bij stemlokalen. Donald Trump heeft in zijn geboortestad New York een grote verkiezingsbijeenkomst gehouden. Daar noemde hij zijn tegenstanders opnieuw vijanden van binnenuit. Ook legde hij een verband tussen immigratie en bendegeweld in de VS... en kwam hij met een belastingmaatregel voor mantelzorgers. In het voorprogramma noemde de komiek Tony Hinchcliffe Puerto Rico een drijvend eiland van afval... en zei hij dat Latino's ervan houden om veel baby's te maken. Dat zorgde voor felle kritiek bij de democraten. Iran zal met een gepaste reactie komen op de Israëlische aanval van zaterdag... maar Teheran is niet uit op een oorlog. De Iraanse president Pezeshkian heeft dat gezegd tegen staatsmedia. Israël heeft weinig gezegd over de luchtaanval. Volgens premier Netanyahu zijn alle doelen bereikt. De Duitse politievakbond zegt tevreden te zijn over de grenscontroles in de eerste negen maanden van dit jaar. In september was het aantal illegale mensen in Duitsland afgenomen met 14.000 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Daarnaast werden bijna 1200 mensensmokkelaars aangehouden. De controles zijn bij de grens met Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Een belangrijke aanleiding is de vrees voor terrorisme.